uur. Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Het toezicht rond het asielzoekersaanmeldcentrum in Ter Apel wordt strenger. Het gebied rond dat gebouw geldt voorlopig als veiligheidsrisicogebied. Agenten mogen er nu preventief fouilleren en er worden ook meer camera's opgehangen. Het is in het aanmeldcentrum al maanden propvol... waardoor mensen op stoelen of zelfs buiten op een veldje moeten slapen. er wordt ook wel eens gevochten. Asielzoekers en mensen die bij het centrum werken zeggen dat ze zich onveilig voelen. Een hoop Tweede Kamerleden gooien gauw hun tandenborstel en zwemkleren in de koffer... want ze moeten terugkomen van vakantie voor een spoeddebat. Het gaat over uitspraken van CDA-minister Hoekstra... die vanochtend ineens zei dat de stikstofplannen best iets minder streng mogen zijn. Er waren een hoop partijen niet blij mee. En stikstofminister Van der Wal zegt dat de plannen gewoon blijven zoals ze zijn ook minister Hoekstra zegt nu dat de stikstofdoelen van 2030 nog steeds overeind staan. Ik ben ervan overtuigd dat eh, we te volle moeten gaan staan voor die eh, natuurdoelen. Eh, en dat het tegelijkertijd zo is dat je echt het gros van alles wat er te doen is kan doen voor 2030. Maar dat je ook niet dogmatisch moet zijn ehm, als je dan voor een deel ook meer tijd nodig hebt. Er wordt niemand vervolgd voor een ongeluk in Losser in Twente. Een paar maanden geleden stapte een lokaal voetbalteam op een platte kar om hun kampioenschap te vieren. In een bocht ging het mis. De kar sloeg om en kwam op zijn kop terecht. Twintig jongeren raakten gewond. Vorige week bleek dat er voor de rit geen vergunning was. Na onderzoek is nu besloten dat de voetbalclub geen straf of boet krijgt. Een, een opvallend vliegverhaal uit Ethiopië. Een vliegtuig zou daar gisteren landen, maar vloog ineens zijn bestemming voorbij. Wat bleek, zowel de piloot als de co-piloot waren in slaap gevallen. Pas toen er in de cockpit een alarm afging, schrok ze wakker. Met een half uurtje vertraging landden ze alsnog. De passagiers zouden geen gevaar hebben gelopen. Dan nog het weer. Zon, maar vanuit het westen dus steeds meer wolken en kans op een bui. In het oosten kan er onweer bij zitten. Het is 22 tot 26 graden. Morgen droog en veel zon bij een graad of 24. ZFM, verkeersupdate.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 It's a new world. Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care. We'll stay. I'm good right here. I've been waiting for you all year. Come play like a mess right here. Do whatever I like.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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Rutte en stikstofminister Van der Wal zeggen... dat het halen van de stikstofdoelen in 2030 kabinetsbeleid is. Minister Hoekstra noemde halvering van de stikstofuitstoot in 2030... in het AD niet meer heilig. Stichtingen en verenigingen kunnen voorlopig geen bankrekening bij ING meer aanvragen. De bank heeft het te druk met het controleren van nieuwe en bestaande klanten op mogelijke witwaspraktijken. Het gebied rond het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel geldt voorlopig als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mogen agenten vanaf nu preventief fouilleren bij het aanmeldcentrum.